uur. Dijkers met het NOS Journaal. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond... komt de hulpverlening in Marokko langzaam op gang. Militairen proberen met bulldozers wegen vrij te maken... naar de afgelegen bergdorpen, zodat ambulances er naartoe kunnen. Volgens de regering zijn er inmiddels meer dan 1000 artsen en 1500 verpleegkundigen ingezet... om medische zorg te verlenen aan de meer dan 2000 gewonden. Vanuit het buitenland wordt ook veel hulp aangeboden. Marokko doet in eerste instantie een beroep op vier landen voor extra hulp. Zijn teams onderweg, of al in Marokko, van Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De Marokkaanse regering heeft ook een speciaal fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen. Met dat geld zouden onder meer de kosten gedekt moeten worden voor bijvoorbeeld het beveiligen van de beschadigde huizen. Het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water gelo geloodst. Vaak is ook niet duidelijk waar ze precies vandaan komen. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van het water voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd maaswater uit de kraan. Novak Djokovic heeft zijn 24e Grand Slam titel veroverd. In de finale van de US Open was de Serviër te sterk voor Daniel Medvedev. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slam titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer is droog bij een graad of 19. Overdag wordt het opnieuw zonnig, maar minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten.